Pasper Meijer met het NOS-journaal. In de woning van de Amerikaanse president Biden heeft de FBI nog meer geheime documenten gevonden. Het gaat om zes stukken uit de periode dat Biden vicepresident was en uit zijn tijd in de Senaat. Het is niet bekend hoe gevoelig de inhoud is. Het is de derde keer in korte tijd dat er geheime stukken opduiken. Het is pijnlijk voor Biden, want toen hetzelfde gebeurde bij zijn voorganger Donald Trump... had Biden daar stevige kritiek op. Amerikaanse presidenten en vicepresidenten moeten documenten na hun termijn overdragen aan het Nationale Archief. In Nieuw-Zeeland hebben de Sociaaldemocraten zoals verwacht Chris Hipkins verkozen tot leider van de partij... en daarmee tot nieuwe premier van het land. Vrijdag was al bekend dat hij de enige kandidaat was om de opgestapte Jacinda Ardern op te volgen. De stemming vandaag was slechts een formaliteit. Hipkins was tot nu toe minister van Onderwijs en Politiezaken. Eerder was hij minister van Coronazaken. Jacinda Ardern stapte op omdat ze naar eigen zeggen niet genoeg energie meer heeft om een goede premier te zijn. Het programma van het Kroningsweekend van de Britse koning Charles is bekendgemaakt. Naast de traditionele processie en ceremonie op 6 mei... zijn er een concert, straatfeesten en lichtshows. Het formele deel van de kroning zal in Westminster Abbey in Londen zijn... Wie van de koninklijke familie aanwezig zijn is niet bekend gemaakt. Zo is niet duidelijk of prins Harry is uitgenodigd. De handbalmannen zijn uitgeschakeld op het WK. Ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi werd verloren. Tegen drievoudig wereldkampioen Duitsland werd het 33-26. Door die nederlaag kan het Nederlandse team de kwartfinales op het WK vergeten. Het weer. Op veel plekken vriest het vanochtend licht. In de loop van de dag vooral in het westen wat zon bij graad of 3. In Midden- en Zuid-Limburg valt er wat sneeuw of natte sneeuw.